Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na aanleiding van de aanslag in Nice houdt de politie de beveiliging bij evenementen in Nederland opnieuw tegen het licht. Bekeken wordt of er extra maatregelen nodig zijn, dat zegt korpschef Erik Akerboom. Een van de evenementen waarnaar wordt gekeken is de Nijmeegse Vierdaagse. Die begint dinsdag. Er zijn al veel maatregelen genomen, maar er wordt volgens burgemeester Bruls van Nijmegen bekeken of er meer nodig is. In Frankrijk zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij de aanslag in Nice vielen 84 doden. Onder de gewonden zijn relatief veel kinderen. Vanwege de aanslag blijft de noodtoestand in Frankrijk drie maanden langer van kracht. Twee hoogleraren pleiten in de Volkskrant voor een kortere werkdag voor artsen. Volgens hoogleraren Legematen en Klein zijn diensten van 24 uur riskant... omdat een chirurg die vermoeid staat te opereren fouten kan maken. Ze vinden het vreemd omdat voor piloten en vrachtwagenchauffeurs... beperkte werktijden zijn geregeld, maar voor artsen niet. In Tubbergen bij Almelo is een zwakbegaafde man bevrijd. Volgens justitie werd hij ruim acht jaar vastgehouden en mishandeld. Hij moest dag in dag uit 16 uur per dag werken en als hij iets niet goed deed werd hij mishandeld. Ook waren er panden en auto's op zijn naam gezet. De politie heeft drie mensen opgepakt. Ruim een kwart van de jongeren die via bureau HALT zijn bestraft... gaat toch weer de fout in, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bureau HALT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Die zijn veroordeeld voor lichte vergrijpen. Die krijgen leeropdrachten. Bij jongeren die niet meedoen aan een HALT-traject of die het niet afmaken... vervalt bijna de helft weer in crimineel gedrag. Het weer nog geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en zondag 20 tot 23 graden. Morgen is het droog en wat zon. Zondag is er wat vaker regen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Bunschoten 10 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij Amstelveen 4 kilometer. Vertraging bijna 10 minuten. Na een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Delft-Zuid en knooppunt Ipenburg, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan ook omrijden over de A20 en de A4. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam 5 kilometer. Vertraging zo'n 5 minuten. En de N208 Sassenheim-Haarlem is nog altijd in beide richtingen bij Hillegom afgesloten.